Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl.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 Keizerrijk. Keizerrijk. Ik ben Koert de Keizer. Eindelijk. Ik heb jullie zo gemist. Oh. Allereerst het allerbeste voor 2011. Want eh, nou ja, het is eh, al bijna februari. Maakt niet uit. Toch wens ik jullie al het beste voor 2011. Opdat dit jaar maar weer net zo mooi mocht worden als het afgelopen jaar. Met veel lekkere muziek en veel onzinnige praat. En dat is precies wat ik voor je heb klaarstaan vandaag. Ik heb eh, heel veel onzin gepraat, heel veel lekkere muziek. Dus eh, nou ja, we gaan gewoon weer lekker eh, ouderwets door waar we ergens halverwege december geëindigd zijn. Dit is de Moerdijk FM. Single van de week. Dit is Ilse de Lange. En ik ben er nog tot 11 uur. zijn hit over SOAS of zo. Eh, Catch My Disease. En eh, je denkt misschien, hey goed, het is nu 2011. Eh, heb je nu andere dingen en andere spannende, spannende items? En nee, natuurlijk niet. Hey. A, ik ben heel lui. En B, je moet een succesvol programma niet veranderen. Dus ik heb nog steeds hele flauwe muziek over ondergoed. Dit is Roy Republic en Underwear. are you doing on the floor? one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground, looking to the left slightly, then looking back down. world feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow, or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me their eyes must have closed for what seems an eternity. When they open up, she's looking down at her feet. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. It's over. So then I move my hand up from down by my side. It's shaking, my life is crashing before my eyes. turn the palm of my hand up to face the skies. Touch the bottom of her chin and let out a sigh. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please, begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything's just gone. I've got nothing. Absolutely nothing. Trying to pull her close out of bare desperation. Put my arms around her, trying to change what she's saying. Pull my head level with hers so she might engage you. Look into her eyes to make her listen again. I'm not gonna fucking just fucking leave it all now. Cause you said it'd be forever and that was your vow. And you're gonna let our thing simply crash and fall down. You're well out of order now, this is well out of town. She pulls away my arms, are tightly clamped round her waist. Gently pushes me back as she looks at me straight. Turns around so she's now got her back to my face. Takes one step forward, looks back, and then walks Try away. Your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now, it's over. I know in the past I found it hard to say. Telling you things, but not telling straight. But the more I pull on your hand and say, the more you pull away. Dry your eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts. But you've got to walk away now. The Streets, Try Your Eyes, daarvoor The Royal Republican Underwear. En eh, ik zat vanochtend de krant te lezen. En dat blijkt nou, dat is een of andere website. www.rijbewijs-goedkoopste-in-natura.nl Die garandeert dat vrouwen en homoseksuele mannen het roze papiertje kunnen halen en ruil voor seks. Dus nou ja, in plaats van dat je um, gewoon moet dokken zoals iedereen uh, moet je dus eh, gewoon eh, nou, de, ook nog even een keertje op de achterwand gaan zitten rijden of zo. Nou, dus ik dacht, nou dat is interessant, laat ik die man eens gaan bellen. Die, van, dat, die website staat natuurlijk geen, ehm, geen telefoonnummer bij, maar ik heb via, via de, donkere krochten van het internet heb ik wel een ander type gevonden. Die precies dezelfde diensten aanbiedt. In ruil voor diensten. Dus ik denk dat ik zo eens even een telefoontje ga plegen, althans ik niet. Dat gaat natuurlijk Giel van Bok over doen. Maar eerst nog even fatsoenlijke muziek. Dit is White Lies en Farewell to, the Fairground. best moeilijk. worden op dit moment. Ah, kom een bericht achter na de toon. We proberen het gewoon nog een keer zo. Hé, jammer. Nou, eh, snel door met muziek dan. Ik probeer het zo nog een keer. De Taris Boys of Summer is dit. Zometeen ga ik bellen met de instructeur. Als hij opneemt, Spannend. wachten we eventjes, hè. Moeten we nog meer, uh, meer verder muziek draaien? Ja, het is weer een beetje hetzelfde. Ik probeer iemand te bellen en ze nemen niet op. Het is altijd hetzelfde. Nou goed, eh, dan gaan we gewoon door. Pieter, Young, eh, Pieter Bjorn of John. Dit zijn de Young Folks. dit moment. Laat een bericht achter na de toon. Ik geef het op. Ik eh, bel precies straks nog het eh, tweede uur wel even, want... Eh, nou ja, dat is jammer, maar de persoon die neemt zijn telefoon niet op. Waarschijnlijk vertrouwt hij het niet of zo. Waarschijnlijk zijn er meerdere flauwe um, lokale radio-dj's... die hetzelfde grapje probeert uit te hangen... aangezien hij de enige mogol is die met zijn telefoonnummer op het internet staat. Goed, het is sowieso een sukkel natuurlijk. Dat is een uh, rijinstructeur, of als je net ingeschakeld bent, een rijinstructeur die ehm, rijlessen aanbiedt in ruil voor seks. En dat is een telefoonnummer online staan. Dus ik denk, bel hem. Maar na drie keer neemt hij niet op. Dus misschien dat ik straks over een uurtje nog een keer proberen of zo. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval uh, hoorde je Martin Solveig en Dragonet Hello. Die draaide ik al veel eerder dan, <laughs> dan dat de grote hit als bij 3FM. Wou ik toch even op mijn, op mijn borst kloppen. Want hé, hey, bij wie hoor je de eerste hits? Hi, het is bij Koer de Keizer bij Keizerrijk. by a hand that's touched me And I feel like something's gonna give And I'm a little bit angry Well, this ain't over No, not here Not while I still need you around You don't hold me We're not changing. occasional hydration deficiencies like dryness of the lips. No wonder our busy lives forces us to eat the wrong things at the wrong times. Now the good news, I just discovered this new beverage called Heisishizer that can help. Now my lips are moist, juicy, and always ready to go. And the other good news is, Heisse Scheiße tastes great. Heisse Scheiße, die beste Lösung für Chicks mit trockenen Lips. Lips. Die beste lösung voor chicks met trockenen lips. Toch een klein beetje porno op je radio, want ik weet dat je daar stiekem voor zit te luisteren voor de smerige praat. Ja, helaas eh, neemt de, eh, de porno uh, eh, reis neemt niet op. Nou ja, laat hem verrekken. Ik pro misschien probeer ik straks nog wel, maar nou, boeiend. Dit was uh, Heise Scheisse van QF versus Glow in the Dark. En QF ken je nog van, ik kan niet van die sletten houden. Goed, nou, talentje dus. Maar ik vind, dit vind ik een, een lekker hitje en dit vind ik ook heel vet. Want, want, stomme kan denk ik lachen om alles. Hij vond dat wel leuk of zo. Stomme lul, stomme lul. Gaf je nog iets duurs cadeau? Flauwekul, flauwekul. Jij kan lachen als het moet. Elke keer, elke keer. Jij kan denk ik lachen om alles. een klote dag Alles kut, alles kut Omdat ik jou met hem zag Stomme trut, stomme trut Jij kan lachen als het moet Elke keer, elke keer Jij kan denk ik lachen om alles Alles, alles En we gaan zo naar het nieuws van 10 uur. De eerste uur zit er alweer op. Straks nog een heel uur keizerrijk met natuurlijk de Cumu. En dit is Jamiroquai in Deeper Underground. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. and that's okay. And there's somewhere beyond this. I know. uur 2 van Keizerrijk met Vertical Horizon en You're a God. En reageren kan natuurlijk ook. Hè? Heb je zin om commentaar te leveren op mijn ongekende gepruts met telefoons? Want dat is praktisch wat er elke week gebeurt. Um, <laughs> kan je eh, mailen naar studioapenstaatjemoerdijkenfm.nl studioapenstaatjemoerdijkenfm.nl Of je twittert naar het Keizerrijk. En Keizerrijk schrijf je met E lange IZ of korte IJZ. Ja, Al City en Fireflies, dat is eh, lang geleden, had ik zin in. En blijft eigenlijk een leuk nummer. En ik had nooit gedacht dat ik het zou zeggen. Maar DJ Chesto, oftewel DJ Bloempot, want dat is wat Chesto betekent in het Spaans, heeft zowaar een vet nummer gemaakt. Ik, ik schrok er zelf ook van. Ik zei, wow, is dit DJ Chesto? Ja, dit is DJ Chesto samen met Diplo en Buster Rhymes en het heet Come On. En ik vind het gewoon rete strak. Net zoals ik je moeder ook rete strak vind, maar goed.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 Did we really got him on a trance? We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized. We got him hypnotized.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 De Cumu, ja, eindelijk. Het is lang geleden. Ja, inderdaad, lang geleden. Net langs dit programma natuurlijk. En eh, nou ja, de Cumu, misschien heb je hem al gehoord of opgezocht op YouTube. Het was al eh, van de week al behoorlijk in het nieuws. En het zijn ook al oude bekenden van de Cumu. Het zijn artiesten die al een keer voorbij zijn gekomen. En het is weer super kut. Maar dat komt zo meteen, want eh, ik heb, nu heb ik hem al gehoord. Misschien wel mijn favoriete nummer van 2011. In ieder geval tot nu toe, maar dat, is best makkelijk. Maar eh, nou ja, mijn favoriete band uit Nederland eigenlijk. Dit is De Staat en Sweatshop. It'll feel like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm that kind of guy. I pump it out until the end of time. I've been working all damn day. Hello. Hello. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her wish I had a rabbit in a hat with a bat a 6 foot four. I wish I was like six foot nine so I could get with Leoshi cause she don't know me but yo she's really fine You know I see her all the time everywhere I go and even in my dreams I can scheme a way to make her mine Cause I know she's living fat Her boyfriend's tall and he plays ball so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball I'm always last to be picked and in some cases never picked at all So I just lean up on the wall or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball y'all I never understood black while the jocks get the fly girls and me I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle was in the hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses like quick quick got sick sick to my stomach overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out she said I wasn't that type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. I had a rabbit in a hat with a bat and a six-foot baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl with a good, I would call her. I Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-foot baller. I wish I had a brand new car. So far, I got this hatchback, and everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an A-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And do you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type, but really though, I'm Figaro. When in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know I take the 110 until the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in a concrete jungle and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. I came say, my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and six more falls. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and six more falls wish I was a little bit taller. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I Wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I Wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday, and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names, Little Mookie, Big Al, Lorraine. Yo, you you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see, I go simple, I go easy, I go greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-form parlor. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl with a good. I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6 Tilo, I Wish. En het is weer tijd voor... Koetskumu. Ik zal het één keer uitleggen voor degenen die vandaag voor het eerst luisteren. Want die zijn er natuurlijk altijd bij. Het luistercijfer groeit met de week, mensen. Ja, ja. Het wordt zo populair. Vooral met zulke falende acties als niet opnemende seksreizigers. Goed. Koets Kumu, ik leg het even uit. Eh, op eh, YouTube stikt het van de Mongolen. Die denken dat ze kunnen zingen. En eh, daar ook een clipje bij kunnen maken. En dan hopen dat ze ontdekt worden. Dat iemand het dan oppikt van YouTube en ze dan uitzendt op de radio. Nou, dat is precies wat er gaat gebeuren. Je wordt uitgezonden op de radio, maar je wordt uitgezonden bij Koets Op bij Moedijk FM, bij Keizerrijk. En wat gebeurt er dan? Koert draait je muziek, dat ben ik. En eh, hij lacht je uit. Hij lacht je gewoon in je gezicht uit. Wat voor falende, falende mogol je dan niet bent. En eh, deze week heb ik, nou ja, toch echt wel volgens mij de artiesten met het grootste bord voor de kop alle tijden. Het zijn Anita en Ed. Je kent ze nog van eh, hits als Wat gaan we nu eten? En um, een Chinees-Indisch restaurant. Nou, ze hebben weer een liedje gemaakt over een Chinees. En het is eigenlijk gewoon ronduit racistisch. Het gaat over hoe grappig Chinezen er wel niet uitzien met hun spleetoogjes en dat ze maar de helft van de wereld zien. Nou, het is gewoon, weet je wel, en het is heel kut. En het is ook nog gewoon, weet je wel, politiek niet correct. Dan moet ik gewoon sowieso mijn bek houden over politiek correct zijn. Want hè, als je goed naar me luistert, ik scheld een vloek waar je bang voor wordt. Maar uh, goed, weet je wel, ik breng het in ieder geval niet uit op voor een groot publiek. Toch? Luisteren jullie nog, alle drie? Nou goed, eh... ik eh, hou op een vlag afmaken. Dit zijn Anita en Ed en een Chinees. En het begint al lekker stereotyp natuurlijk, juist. Een Chinees ziet maar de helft van onze wereld. Juist. Want hij heeft zijn oogjes bijna helemaal dicht. Wij willen hiermee helemaal niets zeggen. Nee? Maar het is toch wel een heel grappig gezicht. Hilarisch. Een Chinees die ziet geen onder en geen boven. Hij bekijkt in feite alles door een spleet. In feite wel, ja. Maar één ding, ja, dat moet jij van me geloven. Geloof. Pas lekker. Hij ja. Stel je toch eens voor dat er iemand voor je staat. Met van die lieve oogjes in zijn hoofd. Oké, ik stel me dat even voor, ja? En je wijst naar de bergen, naar de zon die ondergaat. Ja. Dan heb jij je voor niets weer uitgesloofd. Hoezo? Is dat... Huh? Een Chinees ziet maar de helft van onze wereld. Want hij heeft zijn oogjes bijna helemaal wit. Ja. Wij willen zeggen. Maar het is toch wel heel grappig Weet je wat een grappig gezicht is? Jullie, jullie clips. Met je mogolen. <laughs> Hij ziet de meeste dingen aan Ach, Anita en Ed, dat zijn toch such een randebielen. Toch is er een manier dat hij in de maar dan moet hij even luisteren naar mij. Oh god, wat dan? Meneer Chinees, misschien geloof je me niet. Maar je moet gewoon gaan liggen op je zij. Oh, <laughs> ha, want dan is het de verticale spleet. Ah. Ik geef overgeven, jongens. felicita mais esta Het waren Anita en Ed. En laat ik dan net toevallig een Chinees aan de lijn hebben. Hey Min, hoe is het? Hey, ik noem het Minda. <laughs> Min, Minda is eh, een goede vriendin van mij. Of vriendin, een goede vriend van mij. En eh, hij is toevallig Chinees. Dus, uh, en ik heb, van de week hebben wij al geluisterd naar Anita en Ed. Min, wat vind je ervan? Ja, ik vind het niet leuk. Nee, hè? Beledigend naar Chinees. Het is gewoon racistisch. Het is heel racistisch. Want... Eh, ik ben gewoon not, eh, niet pleased met het nummer. Nee, want weet je het is weet allemaal heel grappig, want de eh, Chinezen hebben spleet ook, haha. Maar ondertussen, weet je, als dit liedje over Marokkanen was gegaan, hadden ze een groot probleem gehad, denk ik, Anita ja, net. precies. Nee, ehm, als het over Marokkanen was of over, over negers of over, over, een andere bevolkingsgroep dan Chinezen, want Chinezen zijn wat dat betreft wel heel rustig. Uh -huh. Eh, dan zou ook de politiek erop zijn gesprongen. ik. denk aan een P, van de A of zo. Ja, precies. Als we het over Marokkaan zouden worden gedaan, zou echt op de politiek erop springen. Ja. nu eh, het over Chinezen gaat, Chinezen die zeggen toch niet, die reageren toch niet. Dus dan is dan maar lachen. En, nee, ja. En het is al het tweede nummer hè, van die gasten. Want ze hebben Chinees-Indisch restaurant hebben ze ook al. Ja, ze hadden ook een toppetje met uh, eh, Chinees-Indisch restaurant. <laughs> Chinees-Indisch restaurant. S-I-S. <laughs> <laughs> ja, waar, jij me trouwens op gewezen hebt. Dus. Ja, precies, daarom. <laughs> En, eh, nee, dus, ja, het is wel een beetje over, denk ik, met eh, het beledigen van Chinezen. Ja, het is wel klaar. Je had ook een mailtje gestuurd, toch, naar het eh, management van Anita en Ed? Ze hebben een management ja, trouwens. Kon, je kon een contact op de website. En nou, ik denk, nou, ik, ga, ik ben een niet laat ik even wat schrijven. Uh-huh. Ik ben toch Chinees, dus het gaat mij ook aan dat nummer. Ja, precies. Dus ik had ja, gewoon geschreven dat ik er gewoon hoe je dat echt eh, niet eh, happy mee ben. En dat ze het nummer hebben geschreven. En eh, ik had ook uitgelegd met die reden die wij net hebben genoemd over Mark en zo. Dat, dat het gewoon niet, een, hoe je dat, dat het gewoon heel beledigend is naar Chinezen toe. Nee, nee, het is ook schande. Ehm, maar niks gehoord. Niks gooit uiteraard, nee. Dus, Goed. beetje jammer. Beetje jammer. Nou ja, mochten we ze tegenkomen, slaan ze gewoon in elkaar. Weet je, dat is gewoon een optie. <laughs> gewoon alleen maar omdat ze ook al kutmuziek maken, weet je. Dat vind ik al reden genoeg. Maar nu zijn ze ook nog racistische kutmuziek aan het maken. Maar het ergste is zo meteen, omdat ik bang ben dat over een maand echt nog een carnavalshit <laughs> Elke koer waar ik kom wat kutnummer wordt gedraaid. Mag mag dat zeggen op de radio? Eh, ik zeg voortdurend kut, Oh. <laughs> en Min, bedankt voor je reactie, jongen. Ik ga even door met uh, eh, kaarden rock'n'roll, want dat is nodig. Met uitzending. Oké, dankjewel. Ik zie jou eh, van de week alweer.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 oproep niet beantwoorden op dit nou. Laat een bericht achter na... Never mind, never mind. Oké, dat was nog één keer die, uh, die rijlesinstructeur. Het, eh, het, zit er niet in vanavond. Nou, jammer. Limit to Your Love van James Blake hoorde je. En dit is Scouting for Girls en Posh Girls. She passed, she's class. Candy for the eye and a twinkle in a smile. And she looks like butter wouldn't melt. Uh-uh-oh. Uh. Is bewitched, her daddy's rich. You can see she comes from money, but she's still a little honey, and it looks like butter would melt. Oh no, he started. Oh, oh, oh, oh, oh, I never thought I'd say this, but I think you're so oh, oh, oh, oh awfully nice. Is alright? She said, fine was a little bit scared, a little apprehensive. He was just a boy from a local comprehensive, but he'd heard that. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. She seems pristine, but don't be deceived, cause she's not that naive, even though it looks like butter wouldn't melt. He had a fright that night. She opened his eyes to a world of surprise. And the butter, oh, the butter, it had gone, it had gone. She goes, oh, oh, oh, oh. With a twinkle in her eye, she said, oh, my, to me, oh, oh, oh tonight, tonight was a little bit scared, a little apprehensive. He was just a boy from a local comprehensive, but he'd heard that. Oscars have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. There's nothing like a little bit of class, wrapped up in a perfect ass. There's nothing like a little bit of class, the poor boy never stood a chance. posh girls. Is it true what they say? Is it true what they say about posh is girls? True, is it true what they say? Is it true what they say? Is it true? Is it true what they say? Is it true what they say about posh girls? Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around with boys at school. Posh girls have good manners, but they go like the clappers, cause they never got to hang around. Scouting for Girls en Posh Girls. En die speciaal voor alle meisjes die in het gooi wonen, die ik eh, de laatste tijd eh, allemaal tegenkom sinds ik in Hilversum werk. Och meisjes in het gooi zijn leuk. En dit is jeugd tegenwoordig, sterrenstof. Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was elf, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet het ding, stap opzij. Ze willen handtekening. Kaleidoscoop ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja, op je polenpips na. Een golf lengte afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek Als je naar de kijkt, Ja, ze is praktisch En te maar galactisch Sorry als ik overdrijf Zelfs als ik naar boven kijk Zelfs als ik ooit derde ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik alsnog In de lucht als sterrenstof dan ben ik loser in de sky met diamonds van mijn nek, bitch, diamonds van mijn nek Loser in the sky met yang, yeah yo, alleen nog maar young, Geen centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan Hij wilde proeven van elke soort drank Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang En na een tijdje zat hij crazy in de put Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, zegt drankje. De wereld is verplaatst, ja Op je polenpips na Golf neemt de afstand Van je hemellichaam lichaam Ze is van spectrale klassen Onaardse krachten goed losgepast toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, helemaal galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loser in de sky met diamonds op mijn nek Bitch, diamonds op mijn nek Look in the sky featuring Dragonet. Jordi hoorde je in het eerste uur trouwens ook nog, maar toen met uh, eh, Marta Solveig en Hello. En dit nummer heette Animale. Ja jongens, even resumerend. Anita en Ed. Als je ze tegenkomt, mag je ze in hun gezicht slaan, want het zijn gewoon racistische mogolen. Ehm, en ja, en mocht je eh, rijles eh, willen nemen en je bent bereid om, om je benen ervoor te spreiden, dan zelfs dan <laughs> zou ik eventjes proberen om het gewoon geld te verzamelen. Want die mensen zijn gewoon niet te pakken te krijgen. Dat is heel jammer. Maar het kan allemaal nog veel erger. Je zal maar supporter zijn van Feyenoord, zag ik net. Feyenoord, even spoiler, spoiler, mocht je het eh, morgen op eh, de samenvatting willen zien. Maar goed, iedereen is weggezet. Ja, Feyenoord heeft met 1-0 verloren, of 0-1 verloren van de graafschap, thuis dus. Ja jongens, het kan allemaal nog veel erger, zie je wel. Goed, wat eh, ook heel erg is, is dat de keizerrijk er weer afgelopen is. Ah, oh, ja. ja, het is niet anders mensen. Uh, keizerrijk zit erop voor deze week. En volgende week ben ik terug en dan probeer ik gewoon een andere Mongool te of zo. Zien we dan alweer. Ik laat je achter met uh, Tombe La van Zebda. Tot volgende week. Dit was Keizerrijk. Ik ben Koert de Keizer. Maandagavond van 9 tot 11. Koer de Keizer met Keizerrijk.